Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Catalaanse blijkt dat de hoofddader van de aanslag op de Ramblas in Barcelona nog op de vlucht is. Berichten dat het ging om de 17-jarige Moussa Oukabir, die enkele uren later werd doodgeschoten bij de aanslag in Cambrils, kan de politie niet bevestigen. Aanvankelijk werd vermoed dat Oukabir de Ramblas-chauffeur was. Toen bleek dat hij was doodgeschoten, meldde Spaanse media dat de zoektocht naar de Ramblas-dader voorbij was. Dat is niet zo, zegt de politie. Onderzocht wordt nu of het gaat om de 22-jarige Younes Abouyakub, de enige van wie vaststaat dat hij niet dood is. De 40 jaar oude strafzaak tegen filmregisseur Roman Polanski wordt niet stopgezet, ondanks een verzoek van zijn slachtoffer. In 1977 verkrachtte Polanski de 13-jarige Samantha Geimer. Hij gaf toe dat hij seks had met het meisje, in rouw voor strafvermindering, maar vluchtte toch naar het buitenland omdat hij vreesde dat de rechter de afspraak niet zou nakomen. Geimer verzocht de rechter in juni om de zaak tegen Polanski te laten vallen, omdat ze rust wil voor haar familie. Maar de rechter oordeelt dat een zaak niet alleen kan worden stopgezet, omdat dat voor voor het slachtoffer beter uitkomt. Melk en boter zijn in een jaar tijd veel duurder geworden. Voor boter en verse volle melk betaalde je in juli zo'n 35 meer dan een jaar eerder. Verse halfvolle en magere melk werden zo'n 27 duurder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen hebben te maken met de internationaal gestegen vraag naar boter. Boeren langs de rivier de A in het oosten van Brabant wordt aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens het waterschap niet, wel zijn in de A al dode vissen gesignaleerd. Het weer, eerste opklaringen, later opnieuw buien en aan zee ook kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS.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 Ooh. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la la. Drink, swallow, la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer.